Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor het eerst in drie weken tijd is er weer een ploegenwissel geweest... in de kerncentrale van Tsjernobyl. Dat meldt het Internationale Atoomenergieagentschap. Het is pas de tweede wisseling van de wacht... sinds de kerncentrale op 24 februari in handen viel van de Russen. Inmiddels is de voormalige centrale weer in Oekraïnse handen. Eind maart trokken de Russische troepen zich terug uit Tsjernobyl. De Franse president Macron heeft volgens de prognoses de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij zou bijna 28% van de stemmen hebben gekregen. Op twee staat de rechtsradicale kandidaat Marine Le Pen met 23 In een toespraak voor zijn aanhangers zei Macron dat zijn kiezers op hem kunnen rekenen... om het proces van vooruitgang en de samenwerking met Europa voor te zetten. Marine Le Pen zei in een reactie op de uitslag dat ze alle Fransen van alle kanten en afkomsten oproept om zich bij haar aan te sluiten. De Oostenrijkse bondskanselier Nehammer vliegt vandaag naar Moskou voor een ontmoeting met president Poetin. Zaterdag was Nehammer nog in Kiev voor een gesprek met onder andere president Zelensky. Volgens een woordvoerder wil Nehammer in Moskou proberen om een uitweg te vinden uit de oorlog. De Oostenrijkse bondskanselier is de eerste westerse regeringsleider... die sinds het begin van de oorlog bij Poetin op bezoek gaat. Vanaf vandaag geldt er een aangepast beleid voor coronatesten. Wie een positieve zelftest heeft, hoeft niet meer naar de GGD voor een PCR-test ter bevestiging. Het blijft overigens wel mogelijk om een PCR-test te laten afnemen bij de GGD... voor wie bijvoorbeeld een herstelbewijs wil ontvangen om mee op reis te gaan... voor kwetsbare mensen of voor mensen die niet in staat zijn een zelftest te doen.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 Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick, petite, and pretty. Little touches of ditty. Let it work the kitty like, hey, ladies, drop it down. Just wanna see Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touched the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go Bananza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go Bananza. Shake your body like a belly dancer. in here, girl. You can do anything you want in here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I've never seen shit this standing. Either way you do it, can you make it Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza.